in de handen van mensensmokkelaars zijn gevallen. De staatssecretaris noemt dat zorgwekkend... maar zegt dat het moeilijk is om er wat aan te doen... omdat asielzoekers niet vastzitten en dus kunnen vertrekken wanneer ze willen. Campinghouders zijn blij dat hun toiletten en douches vanaf maandag weer open mogen. Twee weken eerder dan gepland. Toch vindt de branchevereniging dat het sanitair eigenlijk meteen open zou moeten. Omdat de campings tijdens het mooie weer komend weekend nu nog gasten mislopen. Minister De Jonge zegt dat maandag een logisch moment is. Omdat dan toeristen uit de meeste Europese landen weer welkom zijn in Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil in de wet vastleggen dat het kabinet zich er in crisistijd voor inspant vaker een gebarentolk in te zetten. Het voorstel om mensen die niet of slecht kunnen horen of zien bij een crisis zoveel mogelijk toegang te geven tot informatie komt van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Ook minister Slop vindt het een goed idee. Het gaat alleen om een inspanningsverplichting. Dat is om te voorkomen dat berichtgeving meteen na een ramp moet worden uitgesteld... omdat er bijvoorbeeld geen gebarentolk beschikbaar is. De Eiffeltoren in Parijs gaat op 25 juni weer open na drie maanden sluiting. Voorlopig kunnen mensen alleen met de trap naar de tweede verdieping. De liften blijven voorlopig nog dicht. En verder moeten bezoekers van de Eiffeltoren een mondkapje op. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Morgen zon en wolken en 14 tot 18 graden.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 He loves his armadillo chili and his songs by Willie and holding me near. He loves go to roping, and I'm just hoping he'll always be my redneck man, cause he's my redneck every week or so. He likes to do his kicking while the band is picking to the Cotton Eye Joe.